Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het is de man die gisteravond in de Canadese stad Toronto... met een busje inreed op voetgangers op een druk kruispunt. Daarbij vielen tien doden en 15 gewonden. De dader is een 25-jarige inwoner van een voorstad van Toronto. politie denkt dat hij wel met opzet de voetgangers omver reed... maar weet niet waarom hij dat deed. De Nederlandse economie is vorig jaar met ruim 3 gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is meer dan in voorgaande jaren. De regio's waar de economie het meest vooruit ging waren Almere en Eindhoven met bijna 5 In Groningen was vanwege de dalende aardgaswinning juist sprake van krimp. Kabelbedrijf Ziggo heeft de eerste gemeente afgesloten van het analoge tv-signaal. In Capelle aan de IJssel kunnen klanten die niet zijn overgestapt naar digitale televisie geen zenders meer ontvangen. De komende twee jaar volgt de rest van Nederland. Ziggo wil van analoog af om meer ruimte te maken voor digitale diensten. Analoge televisie is verouderd, zegt het bedrijf. Zo'n 300.000 klanten hebben nog een abonnement voor alleen analoog. Daarnaast maken naar schatting nog zo'n 800.000 klanten gebruik van het analoge signaal naast digitale televisie, bijvoorbeeld op hun slaapkamer. De politie in Doetinchem onderzoekt een explosie bij een woning vannacht. Rond drie uur was er een harde klap. De politie gaat ervan uit dat er een projectiel tegen de woning is gegooid of er is neergelegd. Door de explosie sprongen de ruiten en raakte de gevel beschadigd. De mensen die in de woning aanwezig waren bleven ongedeerd. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een bezoek gebracht aan overlevenden van een busongeluk van afgelopen weekend. Daarbij kwamen 36 mensen om het leven, vooral Chinese toeristen. Ook sprak Kim met de Chinese ambassadeur.